Ze zouden een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Volgens Jelle Hendricks van het Steunfonds Probleemhypotheek is dat vooral aantrekkelijk voor spaarders met een hoge rente, omdat zij bij een faillissement hun geld zeker kwijt zijn. Voor het plan is ook de steun van de Nederlandse bank nodig, die het maximale krediet voor DSB weer zou moeten verhogen. Het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Duitsland is gebeurd doordat de chauffeur onwel werd. De bus van Hatro Tours reed gisternacht in de berm en kwam op zijn kant terecht. Daarbij raakten de chauffeur en vijf anderen gewond. In de bus zat een kerkkoor uit Maurik in de Betuwe dat op weg was naar Keulen. Trafigura houdt vol dat het bedrijf geen gif heeft gedumpt in die voorkust. Er zou in 2006 alleen zwaar stinkend, maar relatief onschuldig afval zijn gestort. In een gezamenlijke verklaring van Trafigura en advocaten van de slachtoffers staat dat het afval hoogstens heeft geleid tot paniek en lichte griepverschijnselen. Het bedrijf reageert op het uitlekken van een rapport. Daarin schreven onderzoekers van Trafigura, kort na de ramp, dat het afval vermoedelijk zwaar giftig was. In Madrid is massaal gedemonstreerd tegen een nieuwe abortuswet. Volgens de organisatie waren er anderhalf miljoen mensen op de been. Ze keerden zich tegen het wetsvoorstel van de socialistische regering om abortus makkelijker te maken. In de eredivisie behaalt FC Twente de koppositie door een overwinning op AZ. In Enschede werd het in blessuretijd 3-2. In Amsterdam won Ajax met 4-0 van Willem II. NAC Breda wist naar vier nederlagen op rij weer te winnen. Thuis tegen Vitesse werd het 4-0. Het weer, vannacht droog en koud, plaatselijk lichte vorst en ook kans op een mistbank.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 Ja. En zo zijn we beland in het tweede gedeelte van de Nightwalk. En dat betekent toch een uur lang het beste van dance in de mix met niemand minder onze eigen resident DJ Mauzo. En als opening gaat hij starten, of is hij gestart met Harry Ben Romdan, featuring Chappelle met New Day, de Sub Vocal Mix. En ook onderweg nog Stel, Niels Nürnberg en Florian K. met I Want You. En ook nog de Junkies met Ritmo, de local Remix. Dat nu hier op CFM Zandvoort en Dance for FM. DJ Mauzo in de Global House Vibes. Hier in the Nightwalk. Before now, could you imagine a world of hope? When we didn't feel we were all headed down a slippery slope imagine. Lost, lost, lost. But now is a new day, and I know you hear what I say. Now is a new day, and it's time to celebrate. de Junkies met de Ritmo, de local remix. Daarvoor Stel, Niels Noenberg en Florian K. met I Want You. En als opening Henny Ben Ronda en Chapel met New Day. En de volgende plaats is van uh, Edu Imbarnon en Kuyu met Burn Myself. En ook onderweg nog Dolce Combers en Logical Groove met Barry en Soul. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Vet. DJ Mauso in de mix. Zijn Global House Vibes. Tot de reden nu zijn we bij je. op je radio. Voor de muziek van ehm, Dolce Combreros en de Logical Groove... met Body and Soul, de G. de Soulful Main Remix. En de volgende plaat is eh, van Neuroxide en Doomwork... met Jazzy Stuff. Een plaatje die je eh, terug te vinden is in de Beatboard Top 10. Dat nu hier op de radio, DJ Mouse. Tot een 1 uur met het beste van Dance in the Mix. Global House Vibes with DJ Malzo. hij is weer lekker bezig. Hoe later het wordt, hoe dichter we bij het einde van het programma komen... hoe lekker en hoe sneller het tempo erin zit. Dat horen we allemaal. We muziek van Neuroxeeds en Doomwork met Jazzy Staff. Een plaat die je eh, terug kan vinden in de bierboard Top 10. In ieder geval vorige week. Eh, twee weken geleden zelfs. Eh, daarachteraan Funk Agenda en Mark Knight met Flauta Magica. En de volgende plaat is van Ralphie Rosario Cuting, Sean met Everybody Shake It, de Lego Mix. Dat nu hier op de radio DJ Mauso. Nog tot een 1 uur met het beste van Dance in de Mix in zijn Global House Vibes. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Everybody, everybody shake it. Come on now. Everybody, everybody shake it. Get up and everybody, everybody shake it. Come on now. Everybody, everybody shake it. Get up and everybody, everybody shake it. Come on now. Everybody, everybody shake it. Get up and everybody, everybody shake it.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 DJ Mauto voor de muziek van Ralphie Rosario featuring Sean met uh, Everybody Shake It, de Lego Mix. En ja, de volgende paal is van Cascade en the Dance Floor. De Kahili remix. Hij doet het goed, Cascades. Over de hele wereld eh, komt hij in eh, sommige lijsten zelfs op nummer 1. In de hitlijst, de Nederlandse hitlijst, staat hij op 1. En eh, ik zou zeggen, ik wens je nog een heel fijn weekend. Ik bedank DJ Mouse voor zijn afgelopen uurtje live hier op Dance for FM en natuurlijk op CFM Zandvoort. Hij is er elke donderdagavond van 6 tot 7 op Dance for the Fam je moet even kijken op uh, de website. Uh, ook nog onderweg zometeen eh, Tube en Berger featuring Joliet Sicora. Met het eh, plaatje wat eh, gemaakt is voor de kinderen van Afrika. En ook nog, eh, als we tijd over hebben, Federal Ground met Output. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot over twee weken. Hoi. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Thank you.